Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Bij zelfmoordaanslagen in een Nigeriaans vluchtelingenkamp... zijn zeker 56 mensen omgekomen en bijna 80 gewond geraakt. Twee vrouwen hebben zichzelf opgeblazen in het kamp in het noordoosten van Nigeria. Een derde vrouw die dat ook wilde doen kon worden gearresteerd. Ze vertelde de politie dat er plannen zijn voor nog meer aanslagen in het kamp... waar mensen zitten die zijn gevlucht voor geweld van de extremistische islamitische beweging Boko Haram... De aanslagen in het kamp waren gisteren, maar zijn nu pas naar buiten gekomen. Vluchtelingen moeten er rekening mee houden dat hun asielprocedure tot 15 maanden kan duren. Dat is 9 maanden langer dan de maximale termijn nu. Volgens staatssecretaris Dijkhoff is de langere wachttijd onvermijdelijk... door de vele asielzoekers die naar Nederland komen. Hij benadrukt wel dat 15 maanden het maximum is. De IND probeert zoveel mogelijk mensen sneller te helpen. De Tilburgse hoogleraar Van Rijssen hoeft haar uitspraken over de Eritreer Balbi niet te rectificeren. Heeft de rechter besloten in een kort geding dat Balbi tegen haar had aangespannen. De hoogleraar zei in een interview dat de Eritreër nauwe banden heeft met het dictatoriale regime van Eritrea. Hij is volgens haar de belangrijkste persoon van de inlichtingendienst van Eritrea in Nederland. Volgens de rechter vallen de uitspraken onder de vrijheid van meningsuiting en zijn ze voldoende feitelijk onderbouwd. De concertzaal Bataclan in Parijs wil nog voor het einde van het jaar weer opengaan. In de Bataclan vielen veruit de meeste slachtoffers bij de aanslagen in Parijs op 13 november. 89 mensen werden daar doodgeschoten door terroristen... tijdens een concert van de Amerikaanse band Eagles of Death Metal. Het 19e-eeuwse gebouw is sinds de aanslagen gesloten... en wordt nu grondig gerenoveerd. Het weer vanavond wordt het grotendeels droog. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 2. Morgen af en toe zon, maar ook een enkele bui. Het is morgen een graad of 7. Dit was het NWS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Morning, I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. welkom bij het tweede uur van Heartbeats van zie je hem. En weer een uurtje met, eh, ja, met de muziek eh, die mij raakt. Ik draai altijd de muziek wat jullie raakt en eh, dan nou draai je muziek wat, wat mij raakt. En geloof mij, ik ben vaak geraakt. Travis met eh, Stevie. Pat Travis is een, eh, een bluesband uit, uit Canada. Oh, hier gaat iets niet goed. Wat gaat er niet goed eigenlijk? Ik weet niet wat er verkeerd gaat, maar... Oh, ik hoor het al. <laughs> Het gaat over twee, over twee dingen tegelijk. Eh, zoals ik al zei... Even kijken. Maar. Ja, dat krijg je als je met, met 42 verschillende schermen werkt hier. En dat maakt toch niet uit. Eh, zoals ik zei, Pat Travis is eh, een, een, een, een ja, band uit Canada. En de Pat Travis Band, met name de blues, bluesrock. En eh, ja, daar was ik gek van. Daar ben ik nog steeds gek van. Maar de oude blues, dat, ja, daar loop ik ook niet van weg. Maar goed, dat heb ik wel laten zien met de Nacht van de Blues. En ja. En wat kwam er dan meestal wel voorbij? Ik kon het nooit laten. Etta James. I'd rather to be blind dan de live versie uit 1975 bij de kennis live in Montreux. Geniet er lekker van. Je luistert naar Heartbeats. said, Go on and cry, girl. When I saw you and that same girl walking by. And I would rather, I would rather be a blind girl, babe. than to see you walk away, walk away from me, baby. Ah yeah. Cause you see, I love you so much. I don't wanna watch you leave me, babe. And another thing is, I. listen. I was just, I was just sitting here thinking, yeah, about your sweet kiss. Whoa, and your warm embrace, baby. Oh, when the reflection in the glass that I held to my lips, babe, yeah. Reveal the tears that was on oh, my face, yeah, babe. Oh, yeah. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. I'd rather be a blind. be a blind girl than to watch you walk away from me, boy. Look out. Uh. From me, baby, don't leave. Oh, Now listen, I'm gonna tell y'all one more time. I was just sitting here a minute ago thinking, baby. I was thinking about your sweet kiss and your I was thinking about your sweet kiss and your When I looked down in the glass that I held to my lips, I was looking in the glass and I saw the reflection of the tears rolling down my face. Oh, Oh, Oh, baby, I'd rather, I'd rather be a blind girl. do you think they'll like the song? Mother, do you think they'll try to break my Mother, should I trust the government? Mother didn't need to be so high. Ja, Roger Waters with Mother. En dit is eh, ja, origineel van, eh, van Pink Floyd natuurlijk. Ehm, dit is van het album The Flash, zoals ik al zei. Een eh, schitterend album. Met hele goede zangeressen. En ik krijg naar de berichtje, goh Willem... die heartbeat bestaat het alleen uit, uit, uit, stevige gitaren en, en dat soort dingen? Nee. Nee, dan heb je dan niet vaak genoeg geluisterd, eh, geluisterd denk ik. En ik zal het je laten horen. Waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt. En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt. In de armen van de baai, waar die zuidoost waait. En ik volg mijn schaduw, langs een eindeloos strand. Tot de zon ondergaat, in het binnenland. In wit zand in wit zand. Waar je voelt dat er niets is gemaakt om te blijven. Waar je omkijkt en ziet hoe je sporen verdwijnen. Want de golven die komen en de golven die gaan. En de zee die beweegt en de maat van de maan. In een land waar de toekomst vecht met het verleden, ver van hier. In onrustige steden, ver van dit strand, in wit zand. In wit zand, in wit zand. En ik loop door jaren langs een eindeloos strand. En ik probeer te verklaren hoe ik hier ben beland. Hoe sterk is het toeval? Hoe sterk is het lot? Ben ik wie ik zijn wou? Is het dit wat ik zocht? En ik praat met de zee en ik praat met de doden. En ik mis soms een God om in te geloven. Zoals toen ik klein was, vlak voor het slaap. Wist dat er iemand over mij waakt. Nu sta ik hier s'nachts, kijk naar de sterren. Weet niet goed meer wat ik moet zeggen. Ik voel me soms moe, voel me soms leeg. Hoe langer ik leef, hoe minder ik weet. Hoe minder ik denk in goed en in kwaad. In waarheid en leugen, in liefde en haat. Geef mij maar de wolken Geef mij maar de lucht, ik kan er uren naar kijken. Misschien is dat het geluk, misschien ligt daar het geluk. Waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt. En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt in de armen van die baai, waar die Zuidhoos is not what I do. It's the wrong kind of place to be cheating on you. It's the wrong time. She's pulling me through. It's a small crime. And I got no excuse. And is that alright? Yeah. Give my gun away when it's loaded. Is that alright? You don't shoot it. How am I supposed to hold? Is that alright? Give my gun away when it's loaded. Is that alright? Is that alright with you? Is that alright? Yeah. Give my gun away when it's loaded. Is that alright? shoot it. How am I supposed to hold Is that alright? Yeah. Forgive my gone away, but it's a load. Is that alright? Ja, eh, ik krijg net eh, twee eh, berichtjes waarin staat van... God wil wat draai hand Zware muziek.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 For we cannot live together, and we cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. She is sleeping now, softly in the night. And in my heart of darkness, she has been the only light. I am lost in love, looking at her face. still I hear the voice of reason telling me to chase these dreams away. Ah, here we go again. We're divided from the start. For oh, we cannot live together cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. The head and the heart. Now the dawn begins, and still I cannot sleep. My head is spinning round, but now the way is clear to me. There is nothing left, nothing left to show. The jury and the judge will see it's time to let her go. Now hear the heart. classical dilemma I find for the heart stopt soms eh, vreemde dingen in zijn rugzakje. Of eigenlijk, je stopt het er niet in. Het gaat er vanzelf gewoon in. Onderweg dat je het, wacht, eh, het, pad bewandelt wat je zelf eh, hebt uitgestippeld pak je steentjes op, die gooi je in rugzak. Nou, dit was zo'n steentje. dit is er nog één.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 Ja, die zet er ook in. Net als dit nummer. En dat was mijn, eh, mijn ommekeer. Heel soms bij kruispunt. Kun je niet naar links, kun je niet naar rechts. Kun ook niet terug. En dan spring je gewoon. En dan kom je dingen tegen waarvan je denkt... Waar was dat? En waarom heb ik het niet eerder gevonden? Hello again, hello. Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait Hello, my friend, hello. Just called to let you know. I think about you every night when I'm here alone and you're there at home hello know it's late, but I couldn't wait. Hello. Terug naar de cursus Maggie McNeil. En dat brengt ons weer op vijf voor tien. Met andere woorden, eh, nog vijf minuten. En dan, eh, dan is het gebeurd met, uh, met Beach. ja. Nou ja, goed. Je zou zeggen, god, heb je ook een hele afscheidsspeech? Nee, dat heb ik niet. Ik heb mijn, mijn speech verteld in de afgelopen twee uur. Wat ik denk, wat ik voel. Wat ik in mijn rugzak had zitten. Het is er nu uit. dat heb ik laten horen. Ik hoop dat je het een beetje kunt begrijpen. Dat je een beetje mee kon lezen en zo. En eh, nou ja, goed. Ik eh, sta het laatste nummer in. Ik ben er weer, eh, wat zal het zijn? April, mei. Ik ga eens, eens, eens eenmaal op bezoek bij het Witte Huis, zeg maar. Ik wil iedereen bedanken voor alle reacties, respons, want het was overweldigend vanavond. En ja, ik, ik, wil het toch wel eventjes eh, in benoemen zonder eh, eh, namen te gaan noemen. Want ik ga geheid mensen vergeten, nou dat wil ik dus niet. Dus iedereen hartstikke bedankt. Ook voor de afgelopen maanden eigenlijk. Alle radioshows en, en wat ik heb mogen doen is hier, Wem. En alle steun en ja, nou ja, goed. Het was toch een speech <laughs> en dat wil ik helemaal niet. <laughs> Oké, we gaan richting de klok van 10 uur. Je hebt kunnen luisteren naar Heartbeats van ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. Wil je reageren? laat een reactie achter op, op Facebook of WhatsApp. Of doe het eh, met de postduif. Ik vind het allemaal goed. Uh, tussen app en vloed gaat door omstandigheden niet door hierna. Dus wij gaan zo meteen over op de non-stop. En eh, morgen vroeg kunt u weer luisteren naar Zandvoort Lunch. Ja, dat was het eigenlijk wel een beetje. vraag of de nachtuitzendingen weer komen? Ja hoor, wees gerust. This is the first day of my life. The first day of my life. En eh, je weet het. Vandaag is de eerste dag voor de rest van je leven, zeg ik altijd. Ik laat hem draaien tot 10 uur en dan, eh, dan draai ik de knop om. Allemaal hartstikke bedankt voor het luisteren, voor de reacties en eh, nou ja, als je wat kwijt wil. Je weet me te vinden. is the first face that I saw was blind before I met you. Ik denk, dit doe ik wel even. Maar nee. Goed, ik ben klaar met het, het domme gelul van mij. Ik wens jullie allemaal vast eh, wel te rusten vanaf eh, deze kant. En graag tot snel weer. Dag. Yeah, these things take forever. I especially am slow. But I realize that I need you. And I wondered if I could come home. Mm-hmm. Remember the time you drove all night just to meet me in the morning. And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up said, This is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you. And I'd probably be happy. So if you wanna be with me, with these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Uh-huh. Mm-hmm. Besides, maybe this time it's different.